En bleek dat haar schoonmaker die had achtergelaten. Hij is inmiddels opgepakt, zegt de politie. Iedereen kan begrijpen dat het heel heftig is om opeens een camera aan te treffen in je eigen huis, je eigen plekje. En dit alles heeft dan ook een grote impact op het slachtoffer gehad. De politie denkt dat de schoonmaker, die zich Joey noemt, bij meer huizen een camera heeft verstopt en doet daarom deze oproep. Denk je dat de aangehouden verdachte misschien ook bij jou heeft schoongemaakt, meld je dan bij ons. Wat de schoonmaker van plan was met die camera's is niet duidelijk. Jonge mensen die binnenkort uitgenodigd worden voor een coronaprik... krijgen geen Janssen-vaccin, maar Pfizer of Moderna, zegt minister De Jonge. Hij vindt het vaccin van Janssen niet slecht, maar de andere twee zijn net iets beter. Als je kunt kiezen en je hebt vaccin zat... Eh, dan, eh, als je dan de keuze hebt tussen een vaccin met een 8 of vaccin met een 9... dan kun je dat onderscheid maken. Bij Janssen ben je met één prik klaar... maar er is wel een kans dat je zeldzame bijwerkingen krijgt, zoals trombose. Vanaf het najaar is 3MMC verboden, de druk die ook wel poes wordt genoemd. Maar 27 burgemeesters uit Gelderland en Overijssel vinden het te lang duren. Ze hebben een brief gestuurd naar de Tweede Kamer... waarin ze zeggen dat veel jongeren in het ziekenhuis terechtkomen. En nu het mooi weer is, gaan veel mensen het water op. En dat betekent extra drukte voor de boa's. Die zeggen dat vooral jongeren soms keihard voorbij komen met hun bootjes. Of ze gaan het water op zonder vaarbewijs. Nou, het meest is toch wel het, het, het harde varen waardoor het gevaarlijk is. Ja, en eh, dan hou ik mijn hart ook wel vast. Hè? Want als het een keer misgaat eh, en er wordt te hard gevaren en er wordt de zwemmer over het hoofd gezien... dan kan het ook wel goed misgaan. De boetes op het water kunnen oplopen tot honderden euro's. Jongeren die de fout ingaan kunnen ook een straf krijgen via bureau HALT. Het weer, flink wat zon, 21 tot 28 graden. Morgen druk het warm en kans op stevige onweersbuien.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 And I like those stylish clothes you wear. I like the way the light hit the ice and glint. I can see you moving way over there. If you wanna go and take a vouchers on the boosters, bringing nothing back. You should feel the impact. Shopping with plastic. When the sky's the limit and them haters can't get past that. Watch me as I gas that. 4.6 rain. Once again, anything change. Every time I switch lanes, it feels strange now. Making a living on my brain instead of cane now. I got the title from my mama, put the whip in my own name now. Damn Running credit checks with no shame now. I feel the fame, I'm I can't complain no more.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 But yo, it's all good. Range Rover, all wood. Do me like you should. Me good, me good. We be no studs. Wishing you was popping like we drug dealers, sipping Chrissy Bob Mackin. Honey in the club, me in the bands, icy Chris telling me to leave with you and your friends. So if Shorty wanna knock, we knockin' the diss, and if Shorty wanna rock, we rockin' the diss, and if Shorty wanna pop, we poppin' the Chris. Shorty wanna see the ice, then I ice the wrist. City talk, Nelly listen, Nelly talk, city listen. When I fly, when I walk, pay attention, see the ice in the bliss. Stir, know they diss, honeys look, know they wish. Come on, boo, give me kiss, come on. If you wanna go and take a ride with me, we dreamin' really, the four.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 Wie online een afspraak probeert te maken voor een vaccinatie... kan een onterechte foutmelding krijgen. Al maandenlang krijgen mensen die aan de beurt zijn... toch de mededeling dat ze online geen afspraak kunnen maken. De GGD weet ervan, maar weet nog niet wanneer het is opgelost. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 99 nieuwe coronabesmettingen meer gemeld dan gisteren. Het waren er ruim 2600. Gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests, ook de afgelopen week. En ook het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt. Een lid van het CDA heeft een rode mensverzoek ingediend voor Siewert van Liende. Aanleiding is de mondkapjesdeal die hij sloot met het ministerie van VWS. Hij hield er 9 miljoen euro aan over, maar deed het steeds voorkomen alsof hij er niets aan verdiende. Het weer, morgen 23 tot 26 graden. In het binnenland kans op regen en onweersbuien.